Op middernacht, De Late Avond, met Alfred Blokhuizen. Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van De Late Avond. Gezellig. Ik ga mijn best weer voor je doen. Dus blijf lekker luisteren. Eh, want we hebben een paar interessante dingen te beleven. We hebben een paar mooie onderwerpen. Bijvoorbeeld Jeroen van Gent, die ging de straat op en vroeg aan de mensen... wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Ja, in de tijd dat we de grenzen proberen te verkleinen, te verleggen naar binnen toe... wil hij naar buiten. Verder een mooie column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over de ballon. Loopt hij leeg of niet? Nou ja, we gaan het horen straks. En we gaan praten over Ingrid van den Oort. Over haar prachtige beroep en wat haar beweegt.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 Je hoorde Melancholy Man uit 1971. De mooiste muziek hoor je hier in de late avond, maar ook de leukste onderwerpen. En daarom ook weer een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hetzelfde als altijd, schrijft hij in de bijlage. De dagen gaan voorbij, maar wanneer heeft u het voor het laatst anders gedaan. Gebroken met routine. Uw grens verlegd. Jeroen van Gent ging de straat op met zijn blauwe microfoon. Vroeg het. En hier zijn uw antwoorden. Het leven kabbelt zo voorbij. Een week, een maand, een jaar. Wanneer heeft u nou voor het laatst echt uw grens verlegd? Echt iets nieuws waarvan u naderhand zegt: Zo, dat was me wat. Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Ja, je bent daar eigenlijk best wel vaak mee bezig. Dat je nadenkt van hoe kan ik dit anders doen? Ja. Dus dat is ook een soort grens verleggen. Ja. Ik weet niet of ik überhaupt wel grenzen heb. Oh, dat is een goede. Ik ben eigenlijk overal wel voorin. Dat is wel een diepe. nou, eventueel. <laughs> Iets van met sport of, ja, of cultuur of ja, relatie. Kan er van alles zijn. Niet echt dat ik, ehm, niet echt dat ik kan verzinnen. Oké. Okay. Saai. Dat kan bijna elke week zijn of, of nee, nou maar nooit. Het is heel moeilijk. Ja. Het komt vaker voor toch bij u dan? Of ja, het, ja, het komt wel vaker voor. Ja? Ja. Ja, dat is lastig. Nou, ik doe dat vaak in mijn werk. Ja? Ja, dan wil je iets zeggen, maar dan denk je nee. Nee, dus dan verleg je je grens, Tot dan gaan ze het iets verder. Maar echt grenzen verleggen, nou, heb ik al heel lang niet meer gedaan. Echt heel ver mijn grens gelegd, nee. Nou, maar dat is ook niet per se de vraag. Nee, maar in het werk werkt dat dat u Jawel. ook schuift of dingen? Ja, want dan is het misschien wat makkelijker voor mezelf. Even mijn mond dicht houden en dan eh, oh. op die manier grenzen verleggen. Heel diplomatiek eigenlijk, heel slim. Eh. Ja, op die manier. Ja, dat kan. En dat doe ik thuis ook wel eens, bij mijn dochter. Oh. Ja, vertel, vertel. Nee hoor, dat is privé, dat hoeft allemaal niet. <laughs> Dan moet je wel leren ja? <laughs> maar als je het onder de knie hebt, dan denk je, oh ja, ik maak het mezelf makkelijker, maar de anderen dan ook. <laughs> Wij komen uit Zuid-Afrika. Uit Zuid-Afrika? Ja. ja. Bent hier komen wonen? Ja. Oh, wat leuk. Ja, Welkom. vier jaar. Vier jaar, hè? hoe lang al? Vier jaar. Oh, toch wel. Ja. Oh, maar Zuid-Afrikaans, u, kunt u kunt Nederlands wel verstaan in ieder geval. Ja, dat in ieder geval. Al is het anders, ja. natuurlijk. Ja. Ja. Hoe bevalt het in Nederland? Heel goed. Ja? ja. Nou ja, eh, hoe, hoe, bevalt het? Is het goed? Baie goed. Ja? ja. Oh, goed, ja. Dat is ken van Zuid-Afrika. Oh ja, heel goed. <laughs> ja, dat ken ik toevallig. Ja, <laughs> okay. ja. Dus van Zuid-Afrika naar hier. Nou ja, uh, een grensverleg dus. Ja. Er waren net twee mensen uit Zuid-Afrika. Die zijn hier komen wonen. Nou, dat is letterlijk grensverlegd. Maar heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Dat is een goede vraag. Daar heb ik niet zo, zo snel een antwoord op. Een eh? Ander huis, je kan het zich gek niet verzinnen. Uh, nou ja, toen ik in Rotterdam ben komen, dat was een grensverlegging. Er werd gezegd van, uh, ja, zou je dat dan nou wel doen, die stad? Maar dat vond ik een, eh, leuke stad, mooie stad. Ah, oké. Okay. Ja. Bevalt het? Ja, zeker, absoluut. Ja. Waar kwam u dan vandaan? Ehm, ja hoor, dat mag u vragen. Ik leef in het riviergebied, zeg maar. Dus eh, in de Betuwe. Oh, oké. Ja, het is kleine dorpjes. Het is hartstikke mooi en landelijk. Maar eh, om dan in de grote stad te gaan wonen, dat is, eh, dat is wel een leuke stap om... nou ja, Zoals misschien... u zegt, de grens te verleggen. Ja, precies. Nee, maar misschien voor een baan. Nu gaan, gaan forensen dan? Of dat dan weer niet? Eh, nee, dat dan weer niet. Werken vanuit huis, dus dat, is, eh, dat scheelt natuurlijk wel. Ja. Een mooi huis in Rotterdam. Misschien ook een beetje groen eromheen ook? Ja. Eh, nou, daar schort het wel aan. Ja, dat blijft toch de stad. Maar er is wel groen, maar niet zoals in een, in een leuk dorp. Wanneer heeft u voor het laatst uw grens verlegd? Nee, doe ik bijna nooit. Nee? Nee. Wel een keer dus ooit? Ja, maar daar heb ik goed van geleerd. Dus dat doen we niet meer. Oh. Dat liep niet goed af. Ja, dat was heel lang geleden. Zo, nou, maar als iemand dan zegt bungee jumpen, dan? Bungee jumpen, nee, dat, zou, dat gaat te ver. Dat gaat te ver. Ik, ik noem maar wat, dat zijn van die dingen dan. is, ik vind dat daar ook te veel risico aan zit. Dus eh, risicovolle eh, dingen, die zou ik vermijden. Ja, heeft ook te maken met de leeftijd. En, eh, ik eh, reis veel met een camper eh, samen met mijn vrouw. Dus, en dat wil ik nog proberen zo lang mogelijk te doen. Dus ik moet zorgen dat ik niet gewond raak of wat dan ook. Want dan heb ik een probleem. <laughs> Maar met de camperreis is steeds de grens verlegd eigenlijk? Waarschijnlijk toch naar ja, buitenland? In mijn beleving dus niet meer. Maar goed, dat is eh, ja, voor, een, voor een buitenstaander misschien wel. wel. Ja, ja, tenzij in Nederland blijven met de camper. Nee, nee, nee. nee. We gaan Spanje, Frankrijk, ja, oh. Noorwegen. Oh, maar dat is Spanje. Zijn heel aan het rijden natuurlijk. Spanje is aan het rijden. Maar het is een heel mooi land. Ja? Ja, ja, ja zeker. Dan, kan je gewoon gaan staan waar je wil? Of, ja. Ehm, nee, we zoeken wel meestal de camperplekken op. Maar die zijn er heel veel in Spanje. Zeker als je wat eh, van de kust af bent, is het ook niet zo druk. Dus dat, eh, dat is wel mooi. Ja, nou ja, met kleding ook eigenlijk. Ik liep altijd in een spijkerbroek. Maar, eh, en daar wilde ik vanaf, dus ik koop nu andere broeken. Ah. Ja kledingstijl veranderd? Ja, nou niet echt de kledingstijl, maar met name broeken. <laughs> Positieve reacties op gekregen? De mensen zeggen, hé, hey, wat leuk. Ja, ja, ja. Dat, dan werkt het wel. Ja, ja, zeker. Dat is een prima grens die verlegd is dan. Ja, vind ik ook. Ik <laughs> ben er wel blij mee. en dan ga je op het begin wel weer je grenzen verleggen. Dat je denkt, nou ja, oké, het zit wel zo en zo in elkaar. Vaak iets ingewikkelder dan wij denken. Niet zo simpel. Maar heel veel dingen is natuurlijk gewoon, uh, wordt allemaal gemaakt. Vind ik. Maar eh, wanneer was het voor het laatst dat u grens verlegd heeft? Ja, nou nieuw, nieuw iets? Of? Ja, maar dat is allemaal toch een beetje... Eh, eh, ja, ik beleggen of onze grenzen niet, maar dat is gewoon politiek getint. Weet je wel, dat is allemaal natuurlijk dingen die... Noemt u een voorbeeld, u wil stiekem een voorbeeld weten. Ja, dan wordt het weer politiek. Oh! Ja, toch? Waar u op gestemd hebt, misschien? Ja, zeker. Maar je hoeft niet te noemen. Nee, nee, nee, maar u dacht er vroeger anders over dan nu waarschijnlijk? vroeger was altijd veel, alles heel simpeler toch? Ja. Was gewoon veel simpeler. U weet meer nu? Wordt allemaal normaal ingenomen. Er zijn allemaal spelletjes, toch? En we moeten gewoon eens een keer eh, nu weer uh, op de met benen op de grond gaan staan. En gaan eerlijke dingen doen. Ja. Er wordt allemaal maar eh, gelogen, vind ik. Verdraaid. Ja. Ik geef een beetje mee van het programma. Ik zal die niet langer vallen in de hond. Wil ook weg. Even kijken. Kijk, dit is het programma.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 Nou, echt niet. Het is 100% AI. Hm, ongelooflijk, maar wel lekker om zo naar te luisteren op de late avond. Goed, in een ogenblik een eh, leuke column van Midas Dekkers Laat hem leeglopen of blaast hij hem alleen maar op? Het gaat over de ballon. Het komt na Billy J. Kramer en de Dakotas en Little Children. you ought to be and keep the secret with me. I wish they would go away, little children. Now why aren't you playing outside? I'm asking you, you can't fool me, cause I'm gonna know if you hide and try to be I'm gonna treat you to a movie. Stop your giggling, children do be nice, like little sugars and spice. You saw me kissing your sister. You saw me holding. sister, we're going steady. How can I kiss her when I'm ready to? With little children like you around, I wonder what can I do around little children like you. mensen groeien meer als een ballon die wordt opgeblazen. We krijgen er geen takken bij, maar moeten het ons hele leven stellen met de vier die we hebben. Twee armen, twee benen. Ook onze ene neus, onze twee oren en onze tien tenen hadden we al bij de geboorte. Ze zijn alleen groter geworden. Zij het niet even snel. De benen bijvoorbeeld groeien bij een kind harder dan zijn hoofd. En dat is me goed ook. Zouden ze van baby af even snel zijn gegroeid, dan zou uw hoofd nu tweemaal zo groot zijn, nauwelijks te torsen, met de kin ter hoogte van waar nu uw navel zit. Uw korte broek zou ruimte tot uw schoenen vallen. De meeste van deze scheve verhoudingen worden in de eerste jaren na de geboorte rechtgetrokken. Enkele worden vervolgens weer scheef getrokken, in de puberteit. Vlak voor het volwassen worden barst het lichaam nog één keer uit in groeistuipen, maar gaat hierbij zo onstuimig te werk dat de groei van de verschillende onderdelen slecht op elkaar is afgestemd. Sommige meisjes kijken in hun puberteit met ontzetting naar hun handen, die opeens veel te groot lijken. Dan loopt de groei daarvan op die van de rest van het lichaam voor. Soms ook is de linkerborst sneller met ontluiken dan de rechter of omgekeerd wat er mal uitziet, maar waarom de prille eigenaresses zelden kunnen lachen. Jongens op de moeilijke leeftijd hebben vaak al lange benen voordat de hersenen ver genoeg zijn om ze te besturen, met het gevolg dat ze over hun eigen benen struikelen. Maar aan alles komt een eind, Ook aan de groei. Na de puberteit is het lichaam 3,5 maal zo groot als bij de geboorte en dat is zat. Zou het nog groter worden, dan gaat het, net als een te ver opgeblazen ballon, kapot. Dat komt doordat al onze organen binnenin zitten, uit het zicht, onder de motorkap. Als een dier of plant tweemaal zo groot wordt, wordt het achtmaal zo zwaar... en heeft het dus een achtmaal zo groot oppervlak nodig om adem te halen en voedsel op te nemen. Bomen hebben daar geen problemen mee. Die hangen er eenvoudig een flink stel bladeren bij. Mensen moeten tijdens hun groei al het extra longoppervlak en alle extra darmen zien te verstouwen in het toch al volgepropte lichaam. Daarom houden we met ons twintigste met groeien op. Dat wil zeggen, in de lengte. Menigeen begint nu echter pas goed aan zijn secundaire diktegroei. Het eten gaat immers door. Vanaf de puberteit houden we argwanend de weegschaal in de gaten weer flink boven het voor onze lengte ideale gewicht. Trek u er echter niets van aan. Allemaal onzin. Natuurlijk bent u niet te dik voor uw lengte. U bent gewoon te kort voor uw gewicht. Eet ze. Dit is De Late Avond van Alfred Blokhuizen. you Wat een geweldige muziek om bij weg te dromen op deze mooie late avond. Hè? James Morrison, You Make Me Real. Nou, als dat tegen je gezegd wordt, dan is je dag toch weer helemaal oké. Eh, wat hoorde je ervoor voor moois? Oh ja, Sarah en Liever. In een ogenblik, over een paar minuten al, gaan we praten met Ingrid van den Oort. Zij is beeldend kunstenaar en dichter. Nou, dat betekent dat er veel te vertellen valt. En dat doet ze dan ook tegen Herman de Bruin. Maar eerst nog iets van Mark Cohn. Luister mee naar Walking in Memphis. Put on my blue suede shoes and I the plane.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 Ingrid, welkom. Dankjewel. Ja, want je bent kunstenaar. Ik ben kunstenaar. Van huis uit? Kunstenaar. Altijd eh, geweest? Altijd geweest, ja. ja ook al klein kind al, klein meisje al? Eh, met tekenen, tekeningen. knutselen en aanfrommelen en overal naar kijken en overal nieuwsgierig naar zijn. Dus dat, eh, dat zat, er al vroeg zat in. Zat er van voren aan in. Ja. En nu dus kunstenaar en levend in de Hoekse Waard. Ja, dat klopt. Ja, nou, Daar ben je ook nog dichter van de Hoekse Waard geweest. Ik ben ook nog eh, dichter van de Hoekse Waard geweest. 2016, 2018 heb ik eh, eh, dat ambt mogen vervullen, om het zo maar te zeggen. Ja. Dat betekent ook nog een andere discipline dan alleen kunstenaar zijn en ja, werken maken. Ja, dit zijn ook werken natuurlijk. Ja, dat is ook werk. Ja, precies. en ja, voor mij is het, het ene idee komt uit of in beeldende kunst of in tekeningen, lino's. ik ben beeldhoudster aan hout. Dat is mijn, mijn vak, eh, om het zo maar te zeggen. Maar soms komen eh, eh, ideeën en gevoelens ook uit in woorden. En ik schrijf eigenlijk al net zo lang als dat ik nieuwsgierig ben naar ruimtelijk werk. Ja, ja. En ja, dat start net als iedereen in een schriftje en in een boekje en ja, zo weet je wel. En uiteindelijk heb ik in 2013 bedacht dat eh, het op die manier ging dat ik dacht van hmm, misschien kan ik het toch wel eens gaan uitbrengen. En toen heb ik in 2013 mijn eerste bundel uitgebracht. Ja, en inmiddels zijn er vijf bundels, heb ik begrepen. Ja, in oktober uh, eh, 25 heb ik mijn vijfde bundel uit eh, mogen brengen. Dus ja. en gaat dat dan niet ten koste van het andere werk, het beeldhouwwerk? Eh, dat moet je niet zien als ten koste van. Nee, nee. nee. <laughs> Het, is, echt eh, een, eh, een evenwicht daarin. Dus de ene keer, ja, ook als je aan het bent, zeker beeldhouden en hout, is iets wat heel veel tijd vraagt. Mhm. En het, het laatste is natuurlijk fijn als je je kunt concentreren op de, op de afwerkingen, zeg maar. Dus dat je naar detail gaat. Maar het is ook heel lang heel veel gewoon stom werk. Hout weghalen. Gewoon stukken hout Gewoon weghalen. Stukken hout weghalen. Ja, en dan die bovenkamer gaat niet uit. Dus <laughs> daar, <laughs> en daar ontstaan dan ook gewoon wel eens uh, ideeën uit en zinnen uit. En dan is het gewoon heel lekker om het toch even ja, op te schrijven en daarmee uh, mee verder te gaan. Dus, eh, ja, dus het heeft wel met elkaar te maken. Het heeft wel met elkaar te maken, maar ik heb eigenlijk sinds eh, kort pas één gedicht gezet bij een echt een ruimtelijk werk. Dus het loopt wel uit. Het het ene idee uit zich beter in een gedicht en het andere idee uit zich beter in een, uh, in een beeldend Ja. ja. En altijd met hout? Ja, altijd met hout. Ja, ja. soms komen er wel andere materialen bij. Of ik maak ik een uitstapje naar eh, lino, lino snijden en tekenen. Maar het begint met de eh, boomstam. Het begint met het idee ja, daarvoor nog het idee ja. Nou ja, ja, goed, het is een benaderingswijze. Hè. De een eh, die ziet een boomstam en die ziet daar een beeld in. En ik heb echt het idee, ik ga, ik ga onderzoeken. Ik ga allerlei dingen uitproberen. Schetsjes maken, ruimtelijke schetsjes. En dan zoek ik het hout erbij. En dan ga ik beeld houden. Ja, Dus je hebt ook mensen die lopen in het bos en denken... hé, hey, dat is een mooie stam of een mooie Ik heb nog wel eens wat aangeboden gekregen. Ja, dat klopt. Ja, en die maken daar dan wat van. Wat, wat, wat er nog een beetje al op lijkt. Eh, ja, die zien uh, bepaalde vormen in de hout en die ja. vliegen het op die manier eh, aan. Maar jij doet dat net anders, maar er komen wel mooie beelden uit het mag aannemen van wel. ik vind zelf eh, wel eh, de, meeste beelden zich inderdaad wel uit eh, en wel de expressie geven naar mijn idee. Want je werkt in de Hoekse Waard, zeiden we al. Dus daar heb je atelier. Ik heb daar ook het atelier. Ja. We hebben het erover, we kunnen er lang over praten, over hout, maar kunnen mensen ook afbeeldingen zien? Ja, ik heb een website waar mijn werk op staat en dat is www.ingeritvandenoord.eu. En mhm. Ingrid met een D en Oort, uh, ja, Oort ook D met ook met een D. Dus dan, eh, om het nou, als je even zoekt en googelt, dan kom je er wel, denk ik. Ik pop wel boven, ja, dat klopt ondertussen. En kunnen mensen ook een keer op bezoek komen bij je atelier? Of als ze iets willen bestellen? Ja, ze kunnen gewoon ook via mijn website eh, contact met me opnemen. En op socials, Facebook en Instagram ben ik ook te vinden. Oké, okay. dezelfde naam. Zelfde naam inderdaad. Dus, eh, en daar staat ook in mijn agenda, in de site staat waar ik exposeer. Dus daar oh, kun je ook eh, direct eh, naar me toe komen. En op afspraken kunnen we gewoon het een en ander inplannen. Dus dat kan. Ja. Dat is allemaal mogelijk. Zoek op die genoemde website, dan kom je het allemaal tegen. Maar een keer langskomen in de atelier is natuurlijk ook leuk. Ja, als dat dan zie je het atelier en kan ik van alles uitleggen. Klopt. Ja. Dankjewel voor het gesprek, Ingrid van der Noord, over de beeldende kunst en dichter. Dankjewel Herman voor deze bijdrage alweer aan de late avond. Ja, daarmee is gelijk een einde gekomen aan de show. Wat is het snel gegaan en wat hebben we weer prachtige muziek gehad vandaag. Ik heb er zelf ook van genoten. Jij ook? Dan is het eh, heel goed dat je de volgende keer weer luistert. Maandagavond dan zijn we er weer. Maar dan met Norbert Ketting. Ik wens je voor zometeen wel trusten. Een hele mooie nacht. Ik hoop dat je prachtige dromen hebt. En als je werkt en blijft werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En ik hoop dat als je even de tijd hebt, nog even onze website kunt bezoeken. www.laatavond.nl Daar vind je alle informatie over de show. En je kunt ons ook vinden op de socials. En je kunt je ook abonneren op onze dagelijkse nieuwsbrief. Want dan weet je wat er in de show zit. Doe dat. Ga naar delateavond.nl en eh, abonneer je daar. Ik wens je een hele mooie nacht.